12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tussen 2050 en 2100 dreigt een tekort te ontstaan aan voedsel... als het niet lukt om de klimaatverandering te beteugelen. Dat is de belangrijkste boodschap uit het nieuwe rapport van het IPCC... het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties. In dat rapport wordt voor het eerst een verband gelegd tussen klimaatverandering... de manier waarop het land wordt gebruikt en voedselzekerheid... Voor de toenemende consumptie van vlees en zuivel is veel meer landbouwgrond nodig. En dat gaat ten koste van bossen die CO2 opslaan. De opstellers van het rapport waarschuwen dat de voedselproductie drastisch moet veranderen in de strijd tegen klimaatverandering. De controversiële site Echen is nog altijd offline. Dit weekend publiceerde de schutter van El Paso zijn manifest op het forum. Het bedrijf dat de site beschermt tegen dedelsaanvallen aanvallen heeft daarna de samenwerking opgezegd. Het was de derde keer dat een aanslagpleger zijn manifest op het forum plaatste. Op Etienne staan regelmatig extremistische of nazistische berichten... waardoor de site continu wordt aangevallen. En de site kan nu geen bedrijf vinden die de site beschermt tegen dit soort aanvallen... en dus is het forum offline. Israëlische veiligheidstroepen hebben op de westelijke jordaan het, het lijk gevonden van een Israëlische militair. Volgens het leger had hij een aantal steekwonden... De militair van 19 was nog in opleiding. Hij was ongewapend en droeg geen uniform. Wie hem heeft doodgestoken is onbekend. Premier Netanyahu spreekt van een terreurdaad. Het hulpschip van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee... heeft nog voor dagen brandstof aan boord. Het schip wilde eigenlijk bijtanken in Malta... maar dat mag om onduidelijke redenen niet. Volgens de hulporganisaties vaart de Ocean Viking nu door naar Libië... om bootvluchtelingen te helpen. Het weer, geregeld zon, in het noorden en oosten mogelijk een bui.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 Baby, you a song you make me wanna roll my windows down and cry. ik blijf dit toch zo'n lekker nummer vinden. Florida Georgia Line met Cruise. Ze hebben onlangs een nieuw album uit. Dat heet Can't Say I Ain't Country. En ik ga je alvast vertellen dat dat volgende week het Spotlight album gaat worden. Dus als je suggesties hebt welke vier nummers je van dat album zou willen horen, stuur dan even een mailtje naar info@nashvilleradio.nl. We gaan verder met Crystal Gale. En uh, leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat zij het jongere zusje is van Retta Lynn. 1983 zette zij het volgende nummer op de plaat, The Sound of Goodbye. And we turn out the lights. And we lay side by side in the dark. And we're waiting for sleep or a spark. But the night's on the run and the spark. love Crystal Gale. Soms merk je dat eh, country-artiesten of bluegrass-artiesten het toch heel goed ook doen met hun kinderen. Dat wil zeggen de muzikale opvoeding. Want de volgende zangeres is niemand minder dan de dochter van Rhonda Vincent. Sally Berry heet ze en het is bluegrass van de bovenste plank. We missed you in church last Sunday. Komen bij de Nashville Spiegelplaat. Het origineel kwam in 1998 uit. Toen werd het door Garth Brooks op de plaat gezet. En in 2001 werd er een album uitgebracht, American Duets. En dat album werd uitgebracht door Benny Nijman en Tony Willey. Dus je gaat nu twee keer luisteren naar Tupina Coladas. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was feeling the blues. I was watching the news. when this fella came on TV. He said, I'm telling you that science has proved that heartaches are healed by the sea. That got me going without even knowing. I'm packed right up and drove down. Now I'm on a roll and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this town. So bring me sail veel spiegelplaat. on the road and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this down.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 I don't need a brand new car, I'll just keep walking. I don't care as long as you are by my side. I don't care if the world stops turning. I don't know where we'll be four years from now. But there's one thing keeps me running. One thing that gives meaning to my life. Whoa, oh, all I need is a little you. All I need is a little you. All I need is a little you. A little you on my mind. Whoa, oh. say mm -mm. I don't care if the world stops turning En zo heet de single van The Young River, A Little You On My Mind. Het blijft een van mijn favoriete singles. Ze hebben er inmiddels al een flink aantal uitgebracht. Maar dit blijft mijn favoriet. 2018, dat was het jaar van Diane. En zij is een Latijns-Amerikaanse country artieste... Die, de volgende, die het volgende nummer op de plaat heeft gezet. Andale Yeehaw. weekend fiesta. Come with me, a treat, sipping margaritas together. Yeah. love. You are listening to Nashville Country Radio. middeltje opvoeding is geweest. Chris Young en Raised on Country Music. Hij won in 2006 het programma Nashville Star. En sinds die tijd is ook hij niet meer weg te denken uit de hedendaagse countrymuziek. We gaan verder met Blue Country. Here's That Summer Long. some sleepy town. truck pulled up with the windows down. That song from the past was full blast. all at once I was 17 And my car became a time machine And all those years just disappeared I could almost see my Janie beside me bare feet up on the dash And the boy I was was stirred up inside me Tugging my taking me back first car I grabbed my brand new keys and my old guitar I picked up my girl Man, I own the world And the minute that we parked out on White Lake Road, White Lake Road. There it was again on my radio Just in time As her lips met mine can't help wondering where Janie is now. she's still stealing hearts like she used to do. maybe she's somewhere listening somehow. I tuned in at this moment and feeling it too. by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. where the bright lights are found. There ain't no way to slow you down. I'm just about as helpless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a like I've got a tiger by the tail. 1964 alweer. Buck Owens en I've Got a Tiger by the Tail. We gaan verder met een formatie die uit Alabama komt. Hun eh, stijl van muziek is een beetje Americana bluegrass, Canaan's Crossing en Closer Than a Brother. Whenever I am lost in the battle The worst of me seems to show. The trials of peace I long to know. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Wrapped in the love of your golden heart Hold my hand and lead the way Wrapped in the love of your golden a light and make it stay. Time will heal, that's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. lead me out this sick land. say. But no one knows the pain I feel. Lead me out this heartsick land. Lead me out this heartsick land. Huis België, Rosewood Tales en The Golden Heart. Het is weer tijd geworden voor het Spotlight album. Je gaat luisteren naar de twee laatste nummers van dat album. Het is trouwens een album die heel gevarieerd is. Er staan ook een hele hoop mooie ballads op. Maar ik heb toch gekozen voor de wat meer up-tempo nummers. Het album is Take This Ride van de zangeres Maartje uit Nederland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Falling and Loving en daarna Remember the Rain. Dit is het Nashville Spotlight album. Unlock yourself. let time go by. You got lost in the blink of an eye. Questions rise. album. I can remember how it felt after we first met. We were dreamers and paving a long road ahead. Love felt so strong and nothing stood in our way. We got married on a Sunday and Sometimes the long, long progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. You got to recall that rainy day. Nashville Country Radio, your weekly dose of country. I woke up this morning with a buzz rolling round in my brain. I haven't been drinking, but it feels pretty good just the same. It must be contagious, it looks like it's going around. It's cool once you catch it, can't keep your feet on the ground. jaren 90 niet meer weg was te denken uit de Nederlandse hitlijsten en countrymuziek toen weer heel populair maakten. Shania Twain en Rock This Country. Country maken ze ook in Melbourne, Australia. Ik kan beter zeggen Bluegrass Americana Country. Het is een mengeling van deze stijlen, maar het is hele lekkere muziek. Mustard Courage en Fire in Her Fingers. She's got fire in her fingers, flames are gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand or even get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. She's got fire in her fingers and she's burning down the road. tijd geworden om de laatste vocalen aan je voor te gaan stellen. Nashville zit er weer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. En mocht je meer willen weten waar Nashville uitgezonden wordt of hoe je een programma terug kunt luisteren, kijk dan even op www.nashvilleradio.nl. Zoals ik al zei, de laatste vocalen staat voor je klaar. We gaan terug naar 1951. Dat doen we met Jimmy Wakely en A Beautiful Brown Eyes. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. Beautiful, beautiful brown eyes. darling. I love you with all my heart. Tomorrow we might have been married, but rambling has kept us apart. through the barroom he staggered and he fell down by the door. The very last words that he uttered I'll never get drunk anymore.